Het ongeluk tijdens de vliegshow en het Amerikaanse het ongeluk in totaal zeven slachtoffers te liggen. Twee van de 54 gewonden zijn later in een ziekenhuis overleden. Van acht gewonden is de toestand nog kritiek. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Berichten dat het toestel tijdens de vlucht een onderdeel heeft verloren worden nog onderzocht. Het weer vannacht trekken de meeste buien weg... Overdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Het wordt hooguit 17 graden. Na het weekeinde blijft het wisselvallig, maar de temperaturen lopen wel iets op.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 De Griekse premier Papandreou heeft een gepland bezoek aan de algemene vergadering van de VN en het IMF in New York afgezegd. Een woordvoerder zegt dat de premier zich wil richten op het veiligstellen van een nieuwe noodlening van eurolanden. Griekenland maakt zich grote zorgen of het volgende deel van 8 miljard euro van het financiële hulppakket wel op tijd komt. In Egypte worden op 21 november parlementsverkiezingen gehouden, meldt de Arabische nieuwszender Al Arabia op gezag van het Hof van de Kiescommissie. Het worden de eerste verkiezingen sinds de val van president Mubarak zeven maanden geleden. 22 januari wordt er gestemd voor de Egyptische Senaat. De Amerikaanse president Obama dient maandag een voorstel in waardoor miljonairs in elk geval hetzelfde percentage belasting gaan betalen als mensen met een gemiddeld inkomen. De rijkste Amerikanen betalen nu relatief minder belasting omdat winst uit investeringen veel lager wordt belast dan inkomen uit werk. Het voorstel heeft de naam Buffett belasting gekregen naar miljardair Warren Buffett die onlangs voorstelde om miljonairs meer belasting te laten betalen. Obama zal maandag ook met nieuwe voorstellen voor bezuinigingen komen om het enorme Amerikaanse begrotingstekort tegen te gaan. Het ongeluk tijdens een vliegshow in het Amerikaanse Reno heeft aan negen mensen het leven gekost.